Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de zaak van de kruisboogdoden in Duitsland zijn opnieuw doden gevonden. In een huis in het Noord-Duitse Wietingen lagen twee dode vrouwen. De woning was van een van de mensen die dit weekend met pijlen in het lichaam... dood werden gevonden in een pension in Passau bij de Oostenrijkse grens. Een man en een, een van de twee vrouwen lagen daar hand in hand op het bed. Wat er allemaal gebeurd is, is nog steeds een raadsel oorspronkelijke bewoners van de straat Torres-eilanden dienen bij de VN een klacht in tegen Australië. De Australische regering had veel meer moeten doen tegen de klimaatverandering, vinden ze. De archipel met zo'n 270 eilandjes ten noordoosten van Australië wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel en heeft te maken met kusterosie en overstromingen. De bewoners van de straat Torres-eilanden willen dat Australië de uitstoot van broeikasgassen flink terugdringt en miljoenen investeert in noodmaatregelen als dijken. Een man van 29 uit Kaatsheuvel is veroordeeld voor ontucht met een leerling, een meisje van 15. Hij kreeg 10 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. De man kreeg in maart vorig jaar een relatie met het meisje, waarbij hij ook seksueel contact met haar had. De leraar was ook haar vertrouwenspersoon en wist volgens de rechtbank dat ze kwetsbaar was. Het wordt de leraar daarom kwalijk genomen dat hij desondanks een relatie met haar begon. Amerikaanse filmster en zangeres Doris Day is overleden. Ze werd wereldberoemd in de jaren 50 en 60 en speelde in 39 speelfilms. Haar bekendste liedje is Que Sera Sera uit de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much. Ze had in de jaren 60 en 70 haar eigen serie op tv, de Doris Day Show. De laatste decennia was Day vooral actief als dierenrechtenactivist. Doris Day was 97 jaar. Het weer vanmiddag droog en zonnig bij 11 tot 16 graden en een matige noordelijke wind. Vanavond en vannacht helder, minima tussen 0 en 5 graden... met kans op mist en vorst aan de grond.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 Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. Just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's a free destruction. But I'm telling you, and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control. And I will not let my future go on without the help of my soul. I will not be commanded. I will not be controlled. future go on without the help of my soul? I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. Tell me something that I don't know. Let's break the chain and learn to let go. I need you to show me, I need you to.